Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaken even dicht. Laat me mijn eigen gang maar gaan. waar ze wonen moest ik weten, maar ik verloor een laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten het komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me, laat me, laat me. ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde, ik leef gewoon van uur tot uur. Ik zal ook wel een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek ze het maar uit. jouw zwarte schaap, jouw trouwe Ik blijf nog langer, liefst nog langer, en laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me, laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. Laat me.